Dat deden ze vorig jaar 600 keer. Drie van de jongens zijn volgens de kinderrechter in Assen ook verantwoordelijk voor 12 valse bommeldingen op Schiphol. De jongens van 16 en 17 haalden na het bellen van 112 de simkaart uit hun mobiele telefoon, omdat ze dachten dat de politie hen op die manier niet kon vinden. Minister Klink vindt dat verloskundigen en gynaecologen beter moeten samenwerken en communiceren. Anders moet de inspectie voor de volksgezondheid ingrijpen. Hij zei dat toen hij het adviesrapport in ontvangst nam van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. In dat rapport staat dat in Nederland meer baby's sterven vlak voor, tijdens en na de geboorte dan in andere Europese landen. In Den Haag mag de nieuwe politieke partij Stop Wilders Nu niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het Centraal Stembureau vindt dat de naam in strijd is met de openbare orde, omdat hij zich richt op een persoon en een bedreigende associatie oproept. De initiatiefnemers van de partij gaan bij de Raad van State in beroep tegen het besluit. Op het gebouw van de Eerste Kamer heeft voor het eerst de Europese vlag gehangen. Dat gebeurde vanwege de ontvangst van de Europese president, Van Rompuy. Die bracht vandaag eerst een bezoek aan premier Balkenende... en later aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat op vergaderdagen in de Eerste en Tweede Kamer voortaan... behalve de Nederlandse, altijd ook de Europese vlag wappert. Het weer... Vooral bij zee kan een sneeuwbui vallen, verder zijn er ook opklaringen. Vannacht vriest het op de meeste plaatsen matig. Morgen valt aan de kust een sneeuwbui, verder is het droog en het blijft flink vriezen. Dit was het NOS Journaal.